Ik weet, het is wat uitgekoud, maar ik wil dat je weet dat ik van je hou. Want ik kan je niet vergeten, je blauwe ogen en je kerstmond. Nee, ik kan je niet vergeten, je blauwe ogen en je lekkere kont elke keer. rasgar um gilão en je lekkere kont. blijven, zul je altijd naast me staan. Ik weet, het is wat uitgekut, maar ik wil dat je weet dat ik van je hou, want ik kan je niet vergeten. Dus waarom ik over je heen is ons, want ik kan je niet vergeten. Je blauw. Keuren komt